Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt een miljoen poliovaccins naar Gaza. Er is een epidemie uitgebroken, zegt het ministerie van Gezondheid daar. Polio is een zeer besmettelijke ziekte en kan zorgen voor een hersenvliesontsteking of een verlamming. Vooral voor jonge kinderen is de ziekte gevaarlijk. De WHO wil die dan dus ook zo snel mogelijk inenten. Alleen een vaccinatieprogramma opzetten in oorlogsgebied wordt volgens het Rode Kruis lastig. Inwoners van Barcelona zijn helemaal klaar met het grote aantal toeristen. Daarom heeft de stad besloten dat er vanaf 2028 geen appartementen meer verhuurd mogen worden aan toeristen. En ook komt er een extra belasting voor cruiseschepen. Ook hier in Nederland is er irritatie op plekken waar veel toeristen komen. In Giethoorn bijvoorbeeld komen nu dagelijks tienduizenden mensen. Inwoners maken zich zorgen, want een ambulance komt er niet altijd meer doorheen. dus je bent qua ambulancezorg afhankelijk van aanrijden via deze weg. Maar je hebt net al op de parkeerplaats gezien, als het opstopt en er worden files... dat je je toch zorgen moet maken hoe snel kunnen deze diensten nou op een drukke dag achter in het dorp eh, komen en daar de hulpverlening bieden die op dat moment eh, wenselijk is. Inwoners willen dat de gemeente het aantal toeristen beter monitort... zodat het nooit gevaarlijk kan worden. Er zijn nog geen Nederlandse medailles. En daar wordt dus Rijk Holsen naar uitgekeken. Jan Kees van de Kun die weet waar de kansen vandaag liggen de kansen zijn niet talrijk vandaag, maar Joanne van Lieshout komt wel in actie. Judoka, die een eh, paar maanden geleden wereldkampioene werd in de klasse tot 63 kilo. Dus wie weet is zij wel degene die de eerste Nederlandse medaille gaat binnenhalen. Ook Frank de Wit komt in actie, ook judoka in de klasse tot 81 kilo. Ook hij maakt kans op een medaille. Een roester Coraline Florijn heeft zich net geplaatst voor de halve finales in de Skif. Dat is een roeiboot. Florijn is een van de topfavorieten voor het goud. Het weer opnieuw volop zon vandaag. Later vanmiddag wel wat wolken. Het wordt zo'n 27 graden aan de kust tot maximaal 31 graden in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam door de werkzaamheden aan de geluidswal bij knooppunt Holendrecht 6 kilometer file.